Michel Koenen met het NOS-journaal. Het OM heeft inderdaad kwalitatief mindere kopieën van filmpjes gebruikt... in de rechtszaak over de dood van Mitch Henriquez. Dat zou per ongeluk zijn gebeurd. Op de filmpjes is te zien hoe de Arubaan twee jaar geleden wordt gearresteerd door de politie... die een omstreden nekklem gebruikte. Kort daarna overleed hij in het ziekenhuis. twee agenten staan nu anoniem terecht voor de rechter. Gisteren verliet de familie boos de rechtszaal omdat ze het een spookproces noemen onder meer door de filmpjes. Het OM heeft anderhalf jaar cel geëist tegen de directeur van een zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten in Rotterdam. Volgens de officier van justitie deed de man alsof hij zich aan de balken en de norm hield, maar leefde hij als een popster. Zo had de man vier luxe auto's en declareerde hij vier ton aan woonkosten voor een huis waar hij nooit woonde. Ook sluisde hij jaarlijks zes ton weg naar bankrekeningen van hemzelf en zijn vriendin. Een accountant hielp hem daarbij. Tegen hem is één jaar cel geëist. Tegen zijn vriendin een voorwaardelijke celstraf en een werkstraf van 240 uur. In het Sinterklaasjournaal waren vanavond voor het eerst twee pieten te zien. Eentje was traditioneel zwart gesminkt, de ander was wit. Het was een meisje in een pietenpak dat voor het eerst met Sinterklaas mee mocht varen uit Spanje. En de afgelopen vier afleveringen zaten er nog helemaal geen pieten in het Sinterklaasjournaal. Morgen komt Sinterklaas aan in Dokkum. En op Schiphol is een reiziger betrapt die 22 parkieten in zijn bagage mee wilde smokkelen naar Egypte. De douane vond drie gasparkieten in zijn koffer. Later werden er nog eens 19 in zijn handbagage aangetroffen. De vogels zaten in een klein kistje zonder water en met slechts een beetje voer. De man kreeg een boete van 1000 euro en is alsnog zonder parkieten naar Cairo gevlogen weer nog, vooral in het noorden kans op een bui.